In totaal rijden in Nederland nu een kleine 50.000 elektrische auto's rond. Volgens RAI en BOVAG is de verkoop vergeleken met 2017 verdubbeld. Dat komt onder meer doordat de elektrische auto wat goedkoper is geworden. Voor dit jaar wordt een nieuw verkooprecord verwacht... al moet de klant waarschijnlijk lang op zijn auto wachten. Voor sommige modellen is de levertijd opgelopen tot meer dan een jaar. Op Oog zijn 100 militairen aangekomen... die gaan helpen bij het opruimen van de aangespoelde inhoud... uit de zeecontainers van het schip MSC Zoe. Zodra het app is, gaan ze aan de slag. De Waddeneilanden stellen de Zwitserse reder MSC aansprakelijk voor de aangerichte schade. De verzekeraar van de rederij is op de eilanden langs geweest om de schade op te nemen. In Duitsland zijn honderden politici gehackt. Daarbij zijn persoonsgegevens en privédocumenten buitgemaakt en online gepubliceerd. In de Bondsdag zijn alle partijen behalve de alternatieven voor Duitsland geraakt. Het is niet duidelijk wie er achter de hack zit. Volgens de ARD lijkt het erop dat er geen politieke gevoelige informatie is buitgemaakt. In 2015 werd het computernetwerk van de Bondsdag aangevallen. Onduidelijk is of de nu gepubliceerde documenten toen of op een ander tijdstip zijn buitgemaakt. Na de arrestatie begin december van de Chinese Huawei-topvrouw in Canada... heeft China op zijn beurt 13 Canadezen opgepakt, meldt de Canadese regering. De Huawei-topvrouw werd opgepakt op verzoek van de VS... die het bedrijf verdenkt van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran. Zij is op borgtocht vrijgelaten... en ook een groot deel van de opgepakte Canadezen is weer op vrije voeten.